Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie van Rotterdam heeft beelden verspreid van een man die ervan wordt verdacht dat hij de afgelopen weken zes vrouwen heeft aangerand. Dat gebeurde in het centrum en het noorden van Rotterdam. Vooral in de nacht tijdens het uitgaan en in de vroege ochtend, zegt de politie. Drie van de zes slachtoffers hebben aangifte gedaan. De Poolse regering gaat de Israëlische premier Netanyahu niet arresteren... als hij naar de herdenking van de bevrijding van Auschwitz komt. Tegen de Israëlische premier loopt een arrestatiebevel van het internationaal strafhof. Omdat Polen daarbij is aangesloten, is het land eigenlijk verplicht om hem te arresteren. Maar de Poolse premier Tusk heeft zijn regering gevraagd om Netanyahu niet aan te houden. Tusk zegt dat iedere Israëliër bij de jaarlijkse herdenking van Auschwitz aanwezig moet kunnen zijn. De herdenking is eind deze maand. Het is onduidelijk of Netanyahu er überhaupt bij is. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt een dodelijk steekincident in Den Dolder. Een man van 27 stak op straat, een vrouw van 76 dood. De verdachte is een patiënt van Vivor, een psychiatrische kliniek in Den Dolder. De advocaten van Ridouan Taghi willen in het hoge beroep een nieuwe rechter... als ze niet meer tijd krijgen om zich voor te bereiden op de zaak. Ze hebben het gerechtshof gevraagd en de wrakingskamer kijkt morgenochtend... of dat verzoek wordt goedgekeurd. De nieuwe advocaten van Taghi begonnen in november... en zeiden dat ze 16 maanden nodig hebben om zich in te lezen in het strafdossier. Dat bestaat uit 80.000 pagina's. Maar het hof wil eind dit jaar beginnen met de inhoudelijke behandeling van de zaak... Als de advocaten gelijk krijgen, moeten nieuwe rechters de zaak van Tachi behandelen. Het weer vanavond en vannacht winterse buien. In het binnenland ligt vorst en er is kans op gladheid. Morgen zonnig, in de loop van de dag weer winterse buien. En het wordt morgen 1 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De avondspits lost nu snel op.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 Want eh, vorige week eh, zat ik nog ergens op een boot. Ehm, onderweg naar eh, dit dorpje. Waar dit programma wordt gemaakt. tot toen het in VVM is weer helemaal terug van weg geweest. 19 december was het alweer de laatste uitzending van het afgelopen jaar. En het is vandaag 9 januari. En we gaan weer er vrolijk tegenaan. we begonnen met deze van Nieuwland. En dan is het gewoon op zijn Nederlands Nieuwland. Want, eh, wat is het geval? Newland, daar kennen we hem veel beter van. Maakt normaal gesproken Engelstalige nummers. Maar hij heeft nu een Nederlandstalig album uitgebracht. Tenminste, dat gaat hij doen. Morgen eh, komt hij officieel echt uit. En hij heeft alleen single vooruit eh, gestuurd. En dat is dit nummer Als ik er niet meer ben. wat gaan we doen? We gaan straks in dit uur een interview laten horen met Jacob D. Edward. Die komt trouwens ook naar deze studio. En wel op 13 maart. Dus dat kan je dan alvast eh, noteren in de agenda. En dat is dan ook een beetje vanaf dat eh, punt gaan we dan ook weer op de donderdag verder. Want er is eh, sprake van even een kleine wissel van dag. want het wordt vanaf 16 januari, 16 januari dus volgende week... wordt er dus gewoon nog een, een alternatieve FM op donderdagavond gedaan. Alleen geen live muziek maar wel eh, muziek eh, in het programma. Eh, dat heeft alles te maken met de Rob Akda Award, die weer in de stijgers staat. 23, 30 januari zijn er de eerste twee voorrondes van de D-editie. Dan is er even een donderdagje niks. Kunnen we eventueel nog overwegen om hier op de, de donderdagavond nog wat te doen. Maar waarschijnlijk gaan we dat niet doen. Omdat we dan op maandag nog iets laten horen van die tweede voorronde. En dus kunnen we dat op eh, de zesde eh, nog een keer eh, uitzenden. En dan is er op de, maandag de... Ja, wat is het? even gauw uit mijn hoofd denken. In ieder geval, het is de maandag na 13 januari. Of wat zeg ik? 30 januari. dan is het in ieder geval nog gewoon een gewone uitzending. En dan wordt er weer Rob Akda wordt gedaan. Op de donderdagavond zijn wij er niet. Dus dat heeft dan een reden waarom wij op de, maandag zitten. En op die maandag is normaal gesproken onze herhalingsdag. En dat is dus de reden waarom die dag dus nu even omgetoverd wordt tot de reguliere uitzendingen. En dat eh, duurt dus tot 20 eh, februari. 20 februari. En eh, dan gaan we weer gewoon vrolijk verder op de donderdag. Met eind uitzondering die 6 maart. Volg je het nog. En anders moet je het maar even kijken op het Facebook. of Instagram, want daar staat het ook op. Maar ik zal het eh, volgende week nog een keer proberen uit te leggen. Eh, het is niet het enige eh, wat we vanavond hebben. Want we hebben natuurlijk ook nog live muziek. Want zij mogen wel de spits afbijten voor 2025. En dan heb ik het over Myriads Veil. En dat is de, het tweetal Ismena en Ivy die vanavond hier gaan spelen. En wat gaan ze dan doen? Een beetje psychedelische folk. Daar moet je het maar onder scharen. Ehm, even vooruitlopend op een programma wat ik zelf eh, beluister. En dat eh, programma dat heet Podium 107.1. En wat is het geval? Dit en deze dame is komende zaterdag eh, daarin te zien. En als meneer Verdonschot nu ook eh, weer fijn eh, mee gaat werken... dan eh, kan ik dit ook laten horen. Want het is Bieke die daarop gaat treden. Ik wil snel. Snel gaat. Sneller dan ik kan dragen. Ik kan het niet aan. En alle pijn nu loslaat. Maar ik kom niet verder. Loop blind achteruit. Er zijn zoveel lagen. Begrijp me, versta me. Wil los, wil vooruit. Ik wil dat alles snel gaat. Sneller dan ik kan dragen ik kan het niet aan En al het pijn nu loslaat Maar ik kom niet verder, loop blind achteruit Er zijn zoveel lagen Ik ik ben plastic, trek strak om mijn huid. Misschien moet ik braven begrijp me, bestaat, me. Wil los, veel vooruit. Ik wil dat alles. Ik wil dat alles snel gaat. Ik wil dat alles. Ik wil dat alles snel gaat. Ik wil dat alles snel gaat. Sneller dan ik kan jagen op de finish een prijs. En dat mijn hoofd me er dan loslaat. En dat ik kan rennen naar een betere tijd. Ik weet ik moet praten, begrijp me, verstaat me. Wil los, wil vooruit. Ik wil dat alles snel gaat. Sneller dan ik kan jagen op de finish een prijs. En dat mijn hoofd me er dan loslaat. En dat gedoofde kaarsen, een lege fles op tafel en een plek waar jij ooit zat. Het enige dat overblijft aan het eind van deze avond zijn ingegooide glazen en een stuk gesmeten hart. Yeah. Ik liet te gaan, te gaan, liet te gaan. Ik liet te gaan en hield de deur voor de open, maar liefde verdwijnt. verdwijnt, verdwijnt. Waar liefde verdwijnt, blijven liedjes in mineur. Over zit ik weer, stoffer en blik. Mijn glazen ingemiet, het vindt maar is een toffere chick dan deze dame hier. De deur slaat met een klap dicht. Je moest die weg en dat snap ik. Goed, ik ben niet kwaadwillend. Toch ging het van geluk naar verdriet in een paar zinnen. Ik had je vaker moeten missen echt missen. Niet meer kunnen eten missen, niet meer willen leven missen. Maar ik miste dat, was te graag alleen. En jij zag dat ook, zelfs door de tranen heen. Dus alles moest weer stuk. Alleen de fles staat er nog. Met een brok in mijn keel neem ik de schade op. Kut. Het enige dat overblijft is de geur van gedoofde kaarsen. Een lege fles op tafel en een plek waar jij ooit zat. Het enige dat overblijft aan het eind van deze avond zijn ingegooide glazen en een stuk gesmeten hart. eind van deze avond zijn ingegooide glazen en een stuk gesmeten haar. Ja, wat is het eigenlijk? Is het chanson of is het blues of is het wat anders? Ik weet het eigenlijk ook niet. Maar het eh, is in ieder geval wel heel erg eh, speciaal. Paul de Munnik, die hoorde je op eh, dit hele fraaie nummer van Engel. Ehm, en bovendien geeft hij eigenlijk ook min of meer de titel van het album weg. Liedjes in mineur, maar het is gedoofde kaarsen wat op eh, de track. En, en die track, dat is van een EP. Want hij heeft alweer een EP eh, vooruit eh, gestuurd. En die EP, die heet Jaap Kover Dan moet je weer eventjes weer gaan zoeken. die heet Niks voor mij, want daar staat hij eigenlijk op. maar daar staan vijf tracks op die uiteindelijk op het album Liedjes in Mineur terecht gaan komen. Steven Engel en Paul de Munnik waren niet al ja, zomaar eh, al aan het samenwerken. Dat hebben ze al veel eerder gedaan. In 2022 is er zelfs een compleet album eh, van hun eh, verschenen. Met Engel en Paul als titel, of tenminste als uitvoerende artiesten. En de titel van dat album dat heet Ooit. En de samenwerking bevalt nog steeds prima. En dat is ook wel terug te horen met dit verhaal van de gedoofde kaarsen. Dat is leuk, dat is een mooi bruggetje ook. Want Engel heeft iets met Melanie Ryan te maken. Althans, dat eh, is mijn beleving. Want eh, Melanie Ryan die speelde tijdens de popronde in Hoorn, eh, in Goos. En ik zat op een gegeven moment daar met Melanie te praten. En naast haar zat de Rodi. Tenminste, naast mij zat de Rodi. En dat is ook de vader. En ik kijk ineens langs Melanie en ineens zie ik daar Steven Engels zitten. Dus ja, dat, eh, dat is dan eh, in dezelfde ruimte. Dus ze hebben wel degelijk iets met elkaar eh, te maken. Want ze, zaten op die avond bij elkaar in dezelfde ruimte. Dus, ehm, maar op Melanie Ryan daar heb ik ook nog wat. Want Melanie viert vandaag haar verjaardag. En dat willen we dus niet zomaar ongemerkt voorbij laten gaan. Dus doen we dat met Melanie Ryan samen met Tim Don. En het nummer dat heet Little Wins. cloud, I feel bad for the clouds. Wanna keep my spirits up, so I keep my curtains down. I can lose hope, worrying about the news. time was dat eh, met eh, Starting Over. En eh, daarvoor hoorde je Melanie Ryan samen met Tim Don. En het nummer dat heet Little Wins. heb ik nog iets bijzonders nog te melden over het volgende wat eraan zit te komen. Of tenminste wat ik laat, laat horen. Yumi and the Other Folks. Die hingen op een gegeven moment bij ons ook in de messenger. Eigenlijk in de, in de direct messages van Instagram. En wie zaten daarachter? Dat was ook wel heel bijzonder. Want die uh, één is Gabriel Peters. Nou, die heeft eh, behoorlijk wel wat uh, eh, muzieksporen achtergelaten in het Nederlandse muzieklandschap. Maar de ander, die ken ik dus ook. En dat is Sandy Deen. die kennen we nog van de HK-concerten. En zij heeft heel veel van die huiskamerconcerten georganiseerd. Maar ik wist dus niet dat zij betrokken was bij dit project. En eh, sterker nog, dat is al een tijdje aan de gang. Want eh, in 2017 zijn ze geloof ik al eh, begonnen met dit hele verhaal. You, Me and The Other Folks. En ze hebben onlangs ook een single uitgebracht. en die ga je zo dadelijk horen. Daarachter hoor je dan Romance met Jacob D. Edward. En daartussenin zit dan ook weer... of daarna volgt een gesprek wat ik eerder heb, deze week heb afgevoerd. Of beter gezegd, afgenomen met Jacob D. Edward. En dat heeft alles eh, te maken met Sophie Take Me Dancing, die je daarna weer hoort. En uiteraard hebben we het ook even over het album wat aanstaande is. Want eh, er is ook een album in de maak van Jacob D. Edward. Nou, en het nummer heet eh, Borderline. Eerst dus You, Me en The Other Folks. Best Thing. Daarachter dus Jacob D. Edward met Romance. Dan het interview. En daarachter Sophie Take Me Dancing. Sometimes my heart is full of sorrow. Sometimes my heart is so full of love. I can't seem to hold it back. Baby, I warned you. I warned you. Sometimes the sky seemed full of diamonds. Sometimes the clouds fall from the sky. But I never did anything but try to love. Oh, I've been trying too hard. say you are the best thing, best thing that ever happened to me. Folly finds a man who flirts with a fool. And bluebird should fly low. Sold a ship without a sail Could sail to sea again And the wind was surely sing with him It seems that you have grown We've grown tired of this sea of old recurring themes.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 Absoluut. De, de, puntjes worden niet op de i gezet, zo langzamerhand. Ja. Daar zijn we al drie maanden mee bezig, maar nu zijn het wel heel veel puntjes op heel veel i's. <laughs> ja, nou ja, vooruitlopend op het album Borderline, want dat is het album wat je in, in februari gaat uitbrengen gooi je er nog één single uit. Sophie Take Me Ja, nou, um, ehm, voordat we het over die single eh, gaan hebben, eerst nog even over Borderline. Waar komt die titel eigenlijk eh, vandaan eh, voor dat album? Ehm, nou, het was ten eerste een, grapje, omdat mijn eerste album heet Threshold. Ja. dat is een drempel. Mhm. Dan heb je Borderline, dat is <laughs> nog verder dan een drempel, dat is het randje. ja. En dan hopelijk eh, in de toekomst wil ik nog een album maken dat Bridge heet. Maar voornamelijk is Borderline dus eh, een dubbele laag, omdat het ook slaat op mijn uh, persoonlijkheidsproblematiek. Ja. Borderline persoonlijkheidsstoornis. Daar heb ik een therapie voor gevolgd van anderhalf jaar lang. In die periode heb ik dit album geschreven en opgenomen. Ja, daar, daar, komen dus ook gewoon dingen uit in dat album wat jij hebt meegemaakt tijdens dat proces absoluut. Het, is eigenlijk eh, een verzameling. Want borderline gaat uiteindelijk om eh, een probleem met emotieregulatie. Wat komt door eh, trauma. Mhm. Daar komen eigenlijk ten alle tijde heeft de borderline last van. Hele intense manische gevoelens. en labiele affecten. Dus hele intense emotionele responses op dingen die... Nou, tussen aanhalingstekens normale mensen meestal gewoon kunnen verteren en slikken. Mm en ik heb voor al die eh, immense grote emoties heb ik een plekje gegeven in, in dit album. Ja. Dus elke emotie die, die voorbij kan komen in het eh, menselijke spectrum, daar zit een nummer voor in. Ja. Eh, kun je dan zeggen dat bijvoorbeeld ook wel eens wel vaker gesteld de, de vraag aan muzikanten, dus ik stel hem aan jou ook. Werkt muziek, muziek dan een beetje therapeutisch? Uh, eh, jazeker. Ja. Eh, het is één in één ook. Het is niet dat, dat ik per se het doe natuurlijk voor de therapeutische werking. Maar als ik eenmaal, een, als ik een, heel, een, hele heftige ervaring meemaak en ik pak een gitaar, dan duurt dat nog een half uurtje. En dan eh, is dat wel weer binnen behapbare niveaus, is dat. Ja. En als ik iets heftigs meemaak, dan pak ik juist de gitaar ook om daar meteen iets iets bij te leggen. Ja. Als die emotie nog vers is en die, uh, die gebeurtenis, dan uh, ja. dat eigenlijk best wel snel om in een, in nummer. Ja, ehm, over dit, eh, over dit verhaal, want, want ja, 14 februari komt het uit. Maar ik weet ook dat ene, Frank Bond, zich hier ook mee bemoeid heeft, hè, met dit hele opnameproces. Absoluut. Frank, die neemt het op. En Frank is ook de eigenaar van het label waarbij het uitgegeven wordt. Wij werken al sinds het begin, dat ik, dat ik begon in, geloof 2019. Ja. Ehm, werken wij al nauw samen. We zijn uh, beste vrienden geworden. Ja. En ehm, ik doe alles samen met Frank. Ja, wat, wat, eh, wat is nou een eigenschap waarvan je denkt, hé, hey, dat eh, merk ik nu terug in de muziek? ja, de eigenschap van hem dan, in, in dat opzicht. En eh, iets, iets, iets wat je van hem eh, misschien hebt overgenomen of geleerd of wat dan ook. En de wijsheid. Frank is mijn, mijn mentor. En ehm, ik heb sowieso heel veel van de muziek waar ik van hou. Zoals zeg, ehm, twee van mijn grootste invloeden. Eigenlijk drie van mijn grootste invloeden heb ik bij Frank vandaan. Dat Larry Cohen, Nick Drake en Jason Molina. En ook Demi Gerardo trouwens. Ja. Eigenlijk al mijn grote invloeden die ken ik door Frank. Ja. Die heb ik tips gekregen vanaf dat ik daar langs kom. Bij, de, eh, bij zijn Songwriters Guild. Ehm, die jij al eh, nu al 15 jaar organiseert. <laughs> Ja. Die, die heb ik allemaal bij Frank geleerd. Ja. En uh, leren kennen. En als ik dus ook zeg tegen Frank... Dit nummer, ik voor referentie, voor de opname en de productie, dat wil ik graag dit en dit en dit nummer. Frank kent het altijd al. Mm Ik kan dat ook heel erg mooi verwerken en, eh, en, en opnemen en mixen eh, zoals ik dat bedoel. Ja. Dus al, ik hoef alleen maar een paar referenties te geven en Frank weet precies wat ik bedoel. Ja. Dus we eh, leven en ademen dezelfde muziek. Mm -hmm. Ja, een half woord, een half woord daar heeft hij wel genoeg aan absoluut. Ja. Eh, er zijn al eh, van, eh, de, de album, van het album wat ja, aanstaande is... En route to the end is verschenen, al op single. Ehm, Musings, zeg ik het zo goed? Musings. Musings. Ja. oké. En deze Sophie Take Me Dancing. Maar voor ons is hij niet helemaal onbekend. Want je hebt hem al eens meerdere malen ook live bij ons laten horen. Absoluut. Het is, een, het is al nu inmiddels een oud nummer. Ja, <laughs> Het is eigenlijk de eerste ook die ik heb geschreven voor dit album. Ja. Dus nog, eh, toen ik net nog geen therapie had eigenlijk. Dus toen, dat, toen ik daarvan aan de voet stond, ja. toen schreef ik Sophie Take Me al. Ja. De complete wanhoop die ik toen ervaarde. Ja, ehm, ja wat, wat, is, wat, is, eh, wat is dat, eh, dat, dat nummer eigenlijk? Is dat een soort obsessie? Hoe moet ik het zien? Of is het de romanticus die ook een beetje bij Jacob D. Edward schuilt? Nee, eh, de, de, de Sophie in kwestie, dat is mijn ex-vriendin. Ja. We zijn nog steeds goede vrienden. Ja, een hele mooie relatie. Ja. Ik, ik leefde toen de tijd in Almere en ik leefde echt in mijn eigen, het was een Zwijnenstal, ik leefde in mijn eigen vuilnis. <laughs> Eh, de, wanhoop daarbij. Ja. En eh, op één avond dacht ik bij mezelf van wauw, kon ik nu maar even, even dansen met Sophie, zoals vroeger. Ja. Dus daar komt het eigenlijk van. Het is niet een obsessie met haar. maar het was eigenlijk toen ik toen in, eh, in, het, in het heetste van de strijd, dacht ik toen van, nou, het zou nu eigenlijk allemaal opgelost zijn voor een moment als ik even met haar kon dansen. Mm kwam dat. Sophie, Take Me Dancing. Ja. Eh, dat is dus eh, de single die als laatste voor het album wordt uitgebracht. Want, er want hierna komt niks meer, hè? Nee, hierna komt het album. Ja. Eh, nou ja, goed. Eh, we gaan eh, de single laten horen. The only snow this year. lies entirely on my windowsill. It's grown from the beaches and forgotten pens The decaying plants and dirty laundry. Sophie, take me dancing, waltz away desire. compliments of the parakeets and Jacob D. Edward overtaking me I'd gladly tipped up to again desire with me Sophie, take me dancing Won't you waltz with me Won't you waltz with me Clock stopped ticking in its time zone Since I've been hibernating in the ice bar Me Dancing van Jacob D. Edward. Hij heeft het eh, meerdere malen ook hier eh, in deze studio laten horen. <clears throat> maar nu is het dan eh, echt zover. Er is ook een studioversie die uit is gebracht op het vermaarde label van King Ford Records. Uit datzelfde Volendam, want daar komt Jacob D. Edward namelijk vandaan. Daarvoor hoorde je ja, het gesprek wat ik met hem had. En daarvoor Romance. En daarvoor Yumi en de other folks met Best Thing. Nu tijd voor iets eh, heel bijzonders. Want eh, over een paar weken komt er een eh, nieuwe single van Rodan Series. En zij gaat ook meedoen aan de Rob Akda Award. En dat nummer dat heet Garden. En laten wij nou net toevallig nog een eigen opname hebben. Dus we kunnen hem gewoon al laten horen hier bij Alternative Effect. De nieuwe single dus van Rodan Series. Maar dan hier in onze eigen studio gemaakt. En die laten ze nu horen. nummer is dit eh, wat ik aangereikt krijg van de heer Frank Bond. Nou, als ik eh, zoiets uh, krijg, dan moet je dat altijd serieus nemen. En dat heeft te maken met dit. Want de man komt uit Edam en heet Rick Track. En wie is Rick Track? Rick Track is Rick Berenschot. En hij heeft eerder ook wel eens live optredens gedaan... En op een gegeven moment sta ik eh, op zijn website. En daar staat het een en ander dat dat eh, min of meer verleden tijd is. Hij, eh, laat, hij brengt nog wel nieuw materiaal uit. Want dit Evermore We Dance is op dag verschenen. En dat is dus de reden waarom we hem hier draaien. zou zomaar ook nog voorbij kunnen komen in een ander programma... wat buiten deze omroep ligt, waar we dit uitzenden. En dat is de lokale oproep van Volendam-Edam. Namelijk bij collega Roy de Smet. Die op maandagavond eh, zit tussen 7 en 8 al daar. Moet de stream het wel eh, doen. Maar goed, eh, dat is weer een heel ander verhaal. Ehm, dat was Rick Track met Evermore We Dance. Daarvoor hoorde je de nieuwe van Rodan Cerise. nieuw in de zin van dat dat de nieuwe single wordt. Maar wij hebben natuurlijk de opname van haar... toen zij hier bij ons heeft gespeeld in oktober van het afgelopen jaar... En eh, dus kunnen we dus al iets laten horen van die single. Nu, tijd voor Pien. En dat nummer dat heet... Uh, um, en moeten we eventjes eh, weer kijken. Pien met Someone. You've got a face not spoiled by beauty I have some scars from where I've been You've got eyes that can see right through me You're not afraid of anything that you've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you, I found a rhyme. If there is a light, you can always see, and there is a world we can deze Pien die hadden we dus ook eh, hier bij ons in eh, de studio. En dat is ook alweer volgens mij ergens in 2022 alweer geweest. Dus dat eh, vliegt alweer weer om die tijd. Sang voor Someone. Ik heb hem eigenlijk niet zoveel gedraaid. Staat me netjes. Ehm, en we gaan een beetje op naar het eind van dit uur. En dan heb ik er dus nog één. Ik maakte net een beetje een opmerking over Roy de Smet, die een eh, radioprogramma doet eh, bij eh, de lokale omroep van Volendam en Edam. Maar muziek kan hij ook maken en dat heeft hij ook hier eerder bewezen, want hij is ooit te gast geweest bij ons. En er is een compilatiealbum van de Peer Songwriter Guild... waar de heer De Smet behoorlijk in zit. En dit is een van de tracks die op dat compilatiealbum uitgebracht is. En daar is ook hij te horen. Promise Ring van Roy De Smet sluit dit eerste uur af. agreement has been changed. Now the hour's gotten late. And your promise ring sits loosely on my finger. There's been a buzzing all day. Mercury's in retrograde. And because of that, I can't even think straight. And now, if anybody asks you how I'm doing, I don't know. I don't if you want me to tell you how I'm feeling, I don't know, I don't know. We said we'd see each other soon, we'd meet before the new moon. Then you swiftly took your ring back from my finger. I even cut my hair, but then you weren't there. Now I'm hoping that I see you sometime soon. So if anybody asks you how I'm doing, I don't know, I don't know. But if you want me to tell you how I'm feeling, If anybody asks you how I'm doing, I don't know, I don't know.